Airbus zit in de VS dichter bij een belangrijke afzetmarkt en kan er vermoedelijk goedkoper werken dan in de fabrieken in Toulouse en Hamburg. De vliegtuigbouwer maakt nu ook A320's in China. Volgende week komt Airbus waarschijnlijk met mededelingen over de plannen om uit te breiden. Bij een explosie op een boot in de jachthaven van Herkingen in Zuid-Holland is vannacht een vrouw zwaar gewond geraakt. De oorzaak van de ontploffing was volgens de brandweer een gaslek. De vrouw stak een lucifer af, waarna een gaswolk tot ontploffing kwam. De brand die daarna uitbrak is geblust. De vrouw is met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Spanje staat weer in de finale van het EK voetbal. In Donetsk wonnen de Spanjaarden van Portugal na strafschoppen. In de reguliere speeltijd en de verlenging werd niet gescoord. Spanje won de penalty-serie met 4-2. De Spanjaarden stonden vier jaar geleden ook al in de finale van het EK. Toen wonnen ze van Duitsland. Dit EK kan dezelfde finale krijgen, want Duitsland speelt vandaag de halve finale tegen Italië. Bondscoach Bert van Marwijk is per direct opgestapt. Hij diende gisteren zijn ontslag in bij de KNVB na het voor Oranje teleurstellend verlopen EK. Van Marwijk zegt dat hij hevig heeft getwijfeld, maar dat hij toch moest besluiten om deze stap te nemen. Volgens de KNVB heeft hij uitzonderlijk goed gepresteerd met een finale plaats op het WK in Zuid-Afrika en een eerste plaats op de FIFA-ranking. Van Marwijk had nog een contract tot 2016. Spelers van het Nederlands elftal en de supportersclub Oranje reageren teleurgesteld op het vertrek van de bondscoach.